Goedenavond, ik ben Jasper Stads en dit is het nieuws van NWS op 3. Op Curaçao wordt al dagenlang een Nederlandse toerist vermist. De man van 45 uit Leiden ging dinsdag wandelen, maar kwam niet meer terug. Zoektochten door politie, vrijwilligers en militairen hebben niets opgeleverd. Ook is een helikopter van de kustwacht ingezet... en hebben drones met warmtecamera's boven het gebied gevlogen. Er is geen telefoonsignaal gevonden van de vermiste man... en de politie maakt zich zorgen omdat de wandelaar maar 1 liter water bij zich had. Schepen aan de oostkust van Amerika moeten wat langzamer varen. Dat heeft de regering besloten om walvissen te beschermen. De Noordkaperwalvis is bijna uitgestorven. Door de opwarming van de aarde zwemmen de dieren volgens wetenschappers steeds vaker in de buurt van de kust. In Loon op Zand in Brabant is vanmiddag een gigantische boom op een rijdende auto gevallen. Een vrouw van 91 en haar zoon kwamen maar net goed weg. De auto raakte totaal los. De man en vrouw kwamen er met een paar kleine schrammen vanaf. En onze correspondent in Spanje hoorde vandaag een bijzondere oproep van de premier. Heren ministers, heren staatssecretarissen, heren van het bedrijfsleven, doe uw stropdas af. Nou, het is geen fashion statement, maar een klimaatregel. Het werkt heel simpel. Het is 40 graden buiten, dus waarom zou je binnen zitten met een stropdas om? Je hebt het alleen maar warm, dus is de boodschap, doe af die das. Kan de airco lager, en zo sparen wij energie. Volgende week presenteert de Spaanse regering nog meer maatregelen om energie te besparen. Zoals een maximumtemperatuur voor de verwarming in bijvoorbeeld winkels en hotels.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 Imagine. Imagine yourself. there are people and their people are smiling and everyone is having a good time and the people are loving one another, sharing with one another. Imagine a world where there's only peace, where there's no anger, where there's no hate, where there's no van gisteren en morgen En dan vergeet ik weer vandaag Er ligt iets wonderlijks verborgen Maar altijd weer onder die laag Ik flap eruit waar ik aan denk En wat ik voel en wat ik vind Met weinig zicht op hoe dat aankomt bij een vijand of een vriend. Ik kijk om me heen, de nacht die beweegt, dans tussen donker en licht. Achtergebleven, daar waar geweest, ik dans mijn ogen dicht. En het kan me niet schelen you will not regret it. clay torture and say you want it But no one's gonna get it Way too deep for love Baby, can you dig it?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 with your love and hold me. Wrap me up arm um. with your love arm. Wrap me up arm with your love and hold me. Wrap me up arm with your love arm. Wrap me up arm with your love. Zet Van Zon, Zee, Zandvoort en zomerhit. So I'm snapping one stop talking to people before I snap, snap, snap. Oh, I might stop talking to people before I snap. Snapping one, two, where are I'm ZFM, Zon, Zee, Zandvoort en Zomerhits.